Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. In de Frans Nîmes, waar eerder vandaag de Spaanse wielerronde Vuelta begon... is het station ontruimd geweest na berichten dat één of meer gewapende mannen... uit een trein waren gestapt. De politie spreekt tegen dat er schoten zijn gelost. Volgens Franse media hebben agenten een verdachte aangehouden en ondervraagd. Naar een tweede persoon wordt nog gezocht. Eerder meldde een ooggetuige dat er een man met een geweer door de stad liep. Het station is weer open. In de Amerikaanse stad Boston is een conservatieve manifestatie afgebroken na een massale tegendemonstratie van linkse groepen. Enkele tientallen conservatieven hadden zich verzameld in een park in Boston. Op de tegendemonstratie kwamen volgens de politie zo'n 15.000 mensen af. Dat protest gaat nog door. De spanningen in de VS liepen vorige week op toen linkse en rechtse demonstranten slaags raakten in Charlottesville. De trein uit Hongarije, die 18 uur stilstond bij de Duits-Oostenrijkse grens, rijdt weer. In de trein zitten honderden Nederlanders die terugkomen van het Siget-festival in Budapest. Hun trein strandde toen vannacht door hevig noodweer een bovenleiding brak. De trein komt op zijn vroegst morgenochtend om 7 uur aan op eindstation Amersfoort. Alles bij elkaar heeft hun reis straks 43 uur geduurd. Op hun eerste wedstrijd op het EK Hockey speelde Oranje ijzersterk... De Nederlandse hockeymannen klopten de Spanjaarden met 7-1. De Oranje vrouwen wonnen gisteren eveneens hun eerste wedstrijd, ook van Spanje met 3-1. In de eredivisie heeft AZ gewonnen van ADO Den Haag, het werd 2-0. FC Twente verloor thuis met 2-1 van VVV Venlo. En Heracles was met 1-0 te sterk voor Herenveen. Het weer, vanavond kan het in het noorden regenen met kans op onweer. In de rest van het land blijft het meestal droog. Morgen is dat ook zo. Het wordt dan 18 tot 20 graden. Vanaf dinsdag gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 Chiavistelli. Mr. Chiavistelli, take control on the music. And this is my house. My house radio show. 嗯。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 Bye. Chiavistelli. Mr. Chiavistelli, take control on the music. And this is my house. My house radio show.